uur. Jobboot met het NOS Journaal. FIFA-voorzitter Sepp Blatter wil schoon schip maken bij de Wereldvoetbalbond... en een eind maken aan de corruptie. Dat zei hij bij de opening van het FIFA-congres in Zurich. Blatter erkent dat veel mensen denken dat hij verantwoordelijk is voor de malversaties. Maar volgens de FIFA-voorzitter kan hij niet iedereen in de gaten houden... en zullen mensen die kwaad willen daarvoor ook de kans zien. De herverkiezing van Blatter morgen staat mogelijk op losse schroeven door het corruptieschandaal. Volgens KNVB-voorzitter van Praag maakt de Jordaanse prins Ali goede kans gekozen te worden. Ali heeft de steun van veel Europese voetbalbonden. In een loods in Amstelveen zijn gisteren vijf mannen aangehouden... die bezig waren een partij heroïne te verdelen. De drugs zaten verstopt in een lading papier. In totaal werd ruim 380 kilo heroïne in beslag genomen... met een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's. De politie kwam de smokkel op het spoor na tips... dat er een partij heroïne vanuit Turkije onderweg was naar Nederland. De verdachten zijn Turken en Turkse Nederlanders. Twee PVV'ers komen met voorkeursstemmen in de Eerste Kamer. Dat blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag die vanmiddag door de kiesraad is bekendgemaakt. Het gaat om de kandidaten Kops en Van Hattem. Senator Kops stond op een niet verkiesbare plaats. Opvallend veel PVV'ers stemden niet op lijsttrekker Faber. De Eerste Kamer komt in de nieuwe samenstelling op 9 juni voor het eerst bij elkaar. De activisten die vorig jaar werden opgepakt bij de Sinterklaasintocht in Gouda gaan vrijwel allemaal vrij uit. Het OM vervolgt alleen een verdachte die bij zijn aanhouding een agent zou hebben mishandeld. Er werden bij de intocht vooral tegenstanders van Zwarte Piet aangehouden, maar ook enkele voorstanders. Ze zouden op de verkeerde plaats hebben gedemonstreerd of de openbare orde hebben verstoord. Hun advocaat vindt dat de burgemeester van Gouda zijn excuses moet aanbieden voor de arrestaties. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst in het westen en noorden wat buien.